uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Terreurverdachte Abdeslam was nieuwe aanslagen aan het voorbereiden. Volgens de Belgische minister van Justitie heeft hij dat tegen rechercheurs gezegd. De uitspraken worden zeer serieus genomen, omdat er bij huiszoekingen veel wapens zijn gevonden. En uit onderzoek blijkt ook dat Abdeslam rondom Brussel een nieuw netwerk heeft opgebouwd. Vrijdag werd hij opgebakt in Molenbeek bij Brussel. Hij zou betrokken zijn bij de aanslagen in november vorig jaar in Parijs. Daarbij vielen 129 doden. Enkele honderden vrijwilligers hebben dit weekende de Nederlandse stranden schoongemaakt. De organisatie was in handen van de Surfrider Foundation Holland. Gisteren waren er schoonmaakacties op de Maasvlakte, in Katwijk, bij de Brouwersdam en in Monster. Vandaag raapten vrijwilligers afval van de stranden in Scheveningen, Hoek van Holland en Zandvoort. In Scheveningen deden relatief veel mensen mee. 125 vrijwilligers ruimden zo'n 400 kilo afval op. Het grootste deel van het afval bestond uit plastic zakken en flessen. De internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht is dit jaar ongeveer door zo'n 75.000 mensen bezocht. Een kleine duizend meer dan vorig jaar. Dit jaar kwamen er vooral veel Chinezen op de TEFAF af. Volgens de organisatie kwam dat doordat er een beroemde Chinese juwelier op de beurs stond. Een van de opvallendste aankopen was een schilderij van de 17e-eeuwse schilder Roeland Saverij door het Mauritshuis in Den Haag. Het stilleven Vaas met bloemen in een stenen nis uit 1715 kostte 6,5 miljoen euro. De eerstvolgende TVAF is niet over een jaar, maar al in oktober. De internationale kunstbeurs wordt dan voor het eerst gehouden in New York. Het weer. Vanavond en vannacht droog bij een graad of 4. Morgen zijn er opnieuw veel wolken en dan trekt er een storing met wat lichte regen over het land. Maar later schijnt in het noordwesten mogelijk nog even de zon. Het wordt morgen 8 of 9 graden.